Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een record aantal mensen gaat dit jaar dengue, oftewel knokkelkoorts, krijgen. Daar waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie voor. Door de hogere temperaturen zijn er steeds meer muggen die de ziekte verspreiden. Mensen die het oplopen kunnen hele hoge koorts krijgen en zelfs overlijden. Er is nog geen medicijn voor. Experts zeggen dat de helft van alle mensen op de wereld het risico loopt om dengue te krijgen. Een van de mannen die is veroordeeld voor het neerschieten van vlucht MH17, Igor Girkin, is opgepakt in Rusland. De afgelopen tijd had Girkin steeds meer kritiek op president Poetin. Dat hij is opgepakt heeft niks te maken met de vliegramp. Volgens Russische staatsmedia wordt hij verdacht van aanzetten tot extremisme. Daarop staat vijf jaar gevangenisstraf. Op beelden is te zien dat Girkin in een glazen hok aan de pers wordt getoond. Threads, het nieuwe social media platform van Meta, heeft in korte tijd een heleboel gebruikers verloren. Op de app van Mark Zuckerberg zaten binnen een paar dagen al 100 miljoen mensen, maar nu is het aantal dagelijkse gebruikers met 70% gedaald. Meta zegt dat ze er al rekening mee hielden en maakt zich geen zorgen. En ook deze techjournalist is niet verbaasd. You have to have an Instagram account to use Threads. So there's no invite code, there's no, you know, signing up for a new account. And that's partially probably why <laughs> we hebben gezien de record amount of sign-ups. Threads is tot nu toe niet in Europa beschikbaar. En Nederland is met zomervakantie. Alle schoolregio's hebben nu vrij. Dus was er veel vakantieverkeer op de weg. Om de mensen op de weg te helpen was de ANWB vandaag bij grensovergang Hazeldonk even voor België om mensen te checken. Veel kervis bleken te zwaar omdat er te veel spullen in zaten. En deze man had een impulsaankoop gedaan. Ja, hij, kon ermee door, maar net zeg maar hè? Ja. Net. Ja? Ja. Dat is niet meer de jongste of wel? Nee, ik heb vorige week uh, via Marktplaats gekocht. Ja. Ervan uitgaande dat hij het eh, dit seizoen naar de Ardennen in ieder geval nog wel zou halen. Ja, ja. Hij was van een oud vrouwtje geweest, zeiden ze zeker. Uh, nou, ik zal het niet oud noemen. Ja, wel was er van alles mis met zijn aanhangertje, maar dat kon gelukkig ter plekke worden opgelost. En dan nog het weer.